Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op het congres van de Democratische Partij in Chicago... heeft Kamala Harris de nominatie voor de presidentsverkiezingen aanvaard. Ze zei dat ze een president wil zijn die mensen verenigt... en die luistert met gezond verstand. En ze beloofde te vechten voor het Amerikaanse volk. Over haar tegenkandidaat Trump zei ze dat hij in veel opzichten niet serieus is... maar dat zijn mogelijke terugkeer in het Witte Huis bijzonder serieuze gevolgen zou hebben. In El Salvador komt na 42 jaar alsnog een rechtszaak over de moord op vier Nederlandse journalisten. Ze werkten voor de toenmalige omroep Icon en liepen in 1982 tijdens de burgeroorlog in een hinderlaag van het regeringsleger. De voormalige minister van Defensie en twee legerofficieren moeten terechtstaan. Twee andere verdachten zijn inmiddels overleden. Een medewerker van de politie in Rotterdam wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Hij werkt bij de meldkamer van de politie, maar zou zich in zijn privé-tijd hebben misdragen. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Bij een brand in een hotel in Zuid-Korea zijn zeven mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers stikten in de rook. Twee mensen kwamen om toen ze vanuit een raam op een opblaasbaar matras wilden springen. Dat ging mis doordat het matras omsloeg. Het hotel staat in een voorstad van Seoul en dateert uit 2003. Toen waren sprinklerinstallaties nog niet verplicht. De brand ontstond in een kamer op de achtste verdieping, waardoor is nog niet bekend. In de playoffs voor de Europa League heeft Ajax in Polen met 4-1 gewonnen van Jagiellonia. In volgende week is de return in Amsterdam. De winnaar van de ontmoeting gaat door in de Europa League, de verliezer in de Conference League.